Ook zijn er nog geen schattingen van het aantal doden en gewonden. De beving had een kracht van 7,0 op de schaal van Richter... en is daarmee de zwaarste die het land in 200 jaar heeft getroffen. Het epicentrum lag vlakbij de hoofdstad Port-au-Prince. De verwoestingen zijn groot. Duizenden huizen zijn ingestort of zwaar verwoest. Overal op straat is hulpgeroep te horen. De hulpverlening lijkt nog nauwelijks op gang te zijn gekomen. Justitie heeft invallen gedaan in huizen van vastgoedondernemer Jan-Dirk Parelberg... De Regisseurs vielen gisteren onder meer binnen bij zijn kasteel in Maarsen en bij zijn boerderij in Nieuwkoop. Er is beslag gelegd op een deel van de uitgebreide kunstcollectie van Parelberg. Doel van de beslaglegging is om het geld terug te vorderen dat de vastgoedman heeft verdiend met criminele activiteiten. Het gerechtshof heeft eerder bepaald dat Parelberg heeft geholpen met het witwassen van 17 miljoen euro van Willem Holleder. Die 17 miljoen waren afgeperst van Willem Enstra... De vastgoedondernemer die in 2004 op straat in Amsterdam werd doodgeschoten. Premier Balkenende is erg vlug met zijn commentaar op het rapport over de steun aan Irak. Dat vindt de voorzitter van de onderzoekscommissie, Davids. Balkenende bestrijdt een aantal conclusies die de commissie trekt. Zo neemt hij afstand van het oordeel dat er legterlijk onvoldoende basis was om de inval te steunen. Davids wil niets aan het rapport veranderen. Volgens hem staat het nog steeds als een huis. De AWB gaat zijn leden raadplegen over de kilometerheffing. De organisatie is gematigd positief over de heffing, maar een duidelijk standpunt heeft de bond nog niet, omdat er nog te veel onduidelijk is. Als een grote meerderheid van de leden tegen de kilometerheffing is en minister Eurlings doet te weinig om aan de bezwaren tegemoet te komen, dan zal de AWB de plannen niet steunen.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 Cartoon capers. rich man, poor man, living in fantasy. Let's go all the way.